Met de parade in Londen wordt gevierd dat Elizabeth 60 jaar op de troon zit. Meer dan duizend boten vergezellen de koningin. Ondanks het koude druilerige weer staan honderdduizenden toeschouwers langs de oever. Naar verwachting volgen honderden miljoenen mensen in binnen- en buitenland het feest rechtstreeks op televisie. Koningin Elizabeth draagt een jurk en een hoed in het wit met zilveren accenten. Haar boters bedekt met bloemen. De vloottocht in de Britse hoofdstad is 11 kilometer lang en gaat onder 14 bruggen door. De automobilist die vannacht doorreed na een dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft zich gemeld. Volgens de politie is de man van 24 uit Hulst. Bij die plaats zou hier vannacht een fietser hebben doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De twee fietsers kwamen van een popfestival in Hulst. Na het ongeluk riep de politie mensen op om uit te kijken naar de beschadigde auto van de dader. Dirk Kuyt gaat naar de Turkse voetbalclub Fenerbahce. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij de club uit Istanbul. De 31-jarige Kuyt voetbalt nu nog bij Liverpool. Ook speelt hij in Oranje. De Turkse voetbalclub is omstreden omdat Fenerbahçe een van de hoofdrolspelers is in een omkoopschandaal in de nationale voetbalcompetitie. Onder andere de voorzitter van de club staat terecht. Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn Europees kampioen geworden. Op het strand van Scheveningen waren ze in de finale in twee sets te sterk voor een team uit Griekenland. Keizer en van Iersel hadden zich al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Londen. Bij de mannen grepen Emiel Boersma en Daan Spekkers naast de gouden medaille. Ze verloren in de finale in twee sets van de titelverdedigers uit Duitsland. Het weer in de loop van de middag wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet. Vannacht komt er vanuit het westen opnieuw regen het land binnen die vooral s ochtends valt. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag.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 Daar staat tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 5 kilometer. Inmiddels is de verbindingsweg bij knooppunt Ketelplein naar de A20 weer open. Op de ring Amsterdam, de A10, daar staat tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergasmeer 3 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat voor het knooppunt Ridderkerk 3 kilometer door werkzaamheden. Want daar is de hoofdrijbaan namelijk tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. Je vraagt zal jij me vergeten, maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten, dat ik door jou ben vergeten Er gaat komen. je luistert naar CFM. Eh, we zijn nog één uurtje en dan eh, is de open dag ook voorbij. En dan ben ik ook klaar. Ehm, ik heb vannacht eh, gewerkt en ik moest in een andere kroeg werken vanavond. Vannacht. En dat is me heel erg opgevallen dat de mensen in het volk, of het volk wat er komt, heel anders is dan, in het, dan de mensen waar ik normaal gesproken mee ben. Want de aandacht is nu, die moet zijn, die mensen zelf krijgen. En normaal gesproken krijg ik de aandacht. Dus dat was even wennen. Maar dus ik heb het allemaal overleefd. Ik heb eh, straks een, eh, een nieuwtje over een Ferrari. Maar we gaan eerst even verder met muziek. Als eh, mijn vriend Rudy het kan vinden. Wat heb je nodig? Ik heb uh, Niers van Paris, van JC. Niers? Ja, in Paris, die van JC en King West. Niggas, ja, niggas. Ze treden binnenkort op, hè? In, Oh, hij staat er niet op, denk ik. JC. ze treden binnenkort op in, in Nijmegen, volgens mij. Oké, nou. Dit is hem, hè? Niggas in Paris. ja. JC Kanye West, dat moet je eigenlijk doen, hè? Uh, JC en Kanye West. Kanye West. We're gonna skate to one song, one song only. Yeah, shit, yeah, First niggas gotta find me What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And that's could go 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even pope be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Fall so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Also hot, let's get faded. Liberties for like six days. Gold bottles, soul models, still an ace on my sick days. So also hot, bitch behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B rolls, moving the next BK. Also hot, motherfuckers wanna find me. That shit great. That shit great. That shit great. Also hard motherfuckers wanna find me that shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Ball so hot, that she crack, that she crack. Ain't it Jay? Ball so hot. What she order? What she order? Fish fillet. Ball so hot. Yo, whip so cold, whip so cold. This whole thing. Ball so hot like you ever be around motherfuckers like this again. Bougie girl, grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. <laughs> I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would marry Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margilla? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. <gasps> no, it's not. It gets gross. the people going. hard, motherfuckers want to find me. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying summer ain't mine. Got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own? Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. The stars is in the building. They hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. zone, zone, zone. weg I Bijna de helft van de Nederlanders weet niet wat doen als, er een epileptische aanval, als iemand een epileptische aanval krijgt. Ruim 54% uh, denkt dat je het eh, tussen, tussen de tanden moet stoppen. Maar wat blijkt nou? Dat als je het tussen de tanden doet bij een eh, persoon die een epileptische aanval krijgt. Dat ze eh, ernstige beschadiging aan de tanden kan krijgen. De eigen handen verwonden. Of zelfs leidt tot luchtwegbeschadiging. Nu heeft de epilepsie, het Epileptisch Fonds heeft een gratis app, de Appie. En die kan eh, je helpen wat je moet doen als er iemand in jouw omgeving een epileptische aanval krijgt. In Nederland hebben 120.000 mensen een eh, epilepsie. Politie en justitie willen met undercover acties op internet de strijd aangaan met cyber, eh, cybercriminelen. Werkstudenten moeten als lokka's digitale loveboys en fraudeurs op dating en chatsites gaan ontmaskeren. In Noord-Holland is er al mee geproef gedraaid en daar worden bijna dagelijks cybercriminelen eh, betrapt. De verkeersteams van de politie stopt met specifieke controles op het niet handsfree bellen. Ook gerichte controles op fietsen zonder licht verdwijnen. Aanleiding is wetenschappelijk onderzoek. Daar blijkt volgens trouw de handsfree bellen net zo gevaarlijk is als bellen uh, met telefoon in de hand. En volgens de wetenschappers valt het niet te bewijzen dat fietsen zonder licht gevaarlijk is dan fietsen met licht. Straatmuzikanten en levende standbeelden die in Amsterdam willen optreden, moeten waarschijnlijk auditie gaan doen. Het wordt een soort idols, waarbij inwoners en winkeliers in een jury komen. Het doel de overlast tegen te, tegen te gaan van de muzikanten die nauwelijks een zuivere noot kunnen spelen. En slecht verklede levende standbeelden die met een, gek pakje het verbod op bedelen omhelzen, omzeilen. En opmerkelijk verhaal van Kersen de Jong in de krant. De 60-jarige gehandicapte moest tijdens de, een vlucht van Turkish Airlines zijn tweede kunstbenen afschroeven. Daarmee mocht van, van Istanbul naar Amsterdam. De man moest in het gangpad gaan liggen om zijn benen eraf te halen. Daarna werden ze voor iedereen zichtbaar in de bagageruimte boven de stoelen neergelegd. In een reactie zegt de directeur van Turkish Airlines Nederland de kwestie te eh, betreuren. Hij gaat, zoeken, hij gaat uitzoeken waar het mis is gegaan. Ja, je, hoort, je luistert nog steeds aan ZFM Zandvoort. Met nog steeds, we hebben nog een half uur voor de open dag om langs te komen. Uh, je hoorde Amy Winehouse met de heb En daarvoor de, de Astro's Galaxy Tour met Major. En eh, ik weet, voor mij is het liedje een beetje onbekend. Maar er zijn twee zusjes. Die eh, kofferen Call Your Girlfriend. En uh, er zijn twee meisjes en die zitten dan aan een tafel. En die zitten met twee boter, lege boterkuipjes. Call your girlfriend. time you talk, time you give your Dat waren de zusjes die het eh, eh, liedje Call, Call Your Girlfriend kofferen.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 Want ze moet nu meteen let it now morgen. Ah. Paul de Leeuw met uh, Blijf. En daarvoor hoorde je eh, Merlon Houdet met New Age. En ehm... ik krijg net eh, in mijn handen van Rudy een blaadje gedrukt. Over Two Generations Beach Edition. Op zaterdag 21 juli bij Beach Club Vroeger. Als je nou zin hebt in een leuk feestje, ga daar naartoe. Het is eh, voor jong en oud. En eh, er zijn onder andere verschillende artiesten, zoals George Baker, Two Borders on the uh, eh, Ford Floor, DJ Marcello en nog veel meer. En ik had het beloofd over een Ferrari, die ik al twee uur geleden noemde. een Amerikaanse miljardair heeft 35 miljoen dollar, dus ongeveer 28 miljoen euro betaald voor deze Ferrari. Eh, het gaat om een Ferrari 2, 250 GTO uit 1962 van de Nederlander Erik Herema. De auto werd ooit gemaakt voor de coureur eh, Sterling Moss. Maar net voordat de auto af was, is Sterling Moss gestopt met racen. En hij heeft er niet van kunnen genieten van zijn eigen auto. Maar hij is voor een eh, recordbedrag verkocht aan een Amerikaanse miljardair. Ja, dan kom ik aan met een eh, Fiat Brava. En ik, nou, wat had ik maar zoveel geld voor een mooie auto. Hè? Helaas is dat niet zo. Destination Van uh, Alice Cardino en de Crystal Waiters. Destination Calibra. En daarvoor hoorde je I Follow eh, Rivers van uh, Licky Lee. Uh, CFM wordt steeds moderner. We hebben al in, digitale tv nu. We hebben, zijn te horen op de kabel. Via internet zijn we te horen. En... We zijn te... Zo. Zo. Dat er ging een ballon in de studio. En we hebben Facebook nu. Maar we hebben nu ook Twitter sinds kort. En in Twitter is ZFM laagstreepje Zandvoort. Dan kan je alle hoogtepunten en dieptepunten van ZFM volgen. Oh, we hebben geen dieptepunten in eh, ZFM hoor ik. We gaan eh, verder met muziek. Open system van Laila K. on me skelebecho Abracadabra me se wo pese so me skelebecho Nenga, so nenga Het was uh, Candy Min van Christina Aguilera. En eh, daarvoor weer Open Season van Laila K. En ehm, hier voor ons is uh, haar zandvoortculinair... Ja, hiervoor is de zand culinair bezig en er wordt dus net een dier geslacht. Voor mij is het een kip of een kalkoen. Zo, dat gaat lekker goed de keer daar. Ik weet niet wat voor dier het allemaal is en hoe het allemaal daar gaat, maar uh, hè? ziet er goed uit. <laughs> Dus als je een stukje honger en als je zin hebt in een stukje dier, kom langs bij haar of eh, Zandvoort Culinair. Kan je wat eten. Wat is dat dan, joh? <laughs> is dat een kalkoen? Dit lukt een kalkoen of zo? Ja. Oh, de commercials. Wat zit dan, joh? <laughs> oh, Rudy toch. Wat ben je aan het doen? Ik ben een muziek aan het zoeken. Oh. Maar het ging helemaal goed. Duurt altijd even, hè, met jou? Ja, altijd. Ik heb uh, geen idee wat gebeurt, maar hij stopt er net maar. Dat is eh, Matthew eh, Wilder, Break My Stride. En eh, helaas is het uurtje alweer bijna voorbij. En ik wil eindigen met een, denk wel best gepast liedje. Als het zometeen gaat regenen. Komt hier Rihanna en JC met Umbrella. Uh-huh, uh-huh. Aha, Rihanna. aha. Uh-huh, no clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank.